Jobboot met het NOS Journaal. In de Zuid-Franse stad Nice is zaterdag een Nederlandse man opgepakt... voor het aanranden van twee broertjes van 8 en 10 jaar oud. De nationaliteit van de jongens is niet bekend, melden Franse media. De Nederlanders zouden jongens op de boulevard hebben ontmoet... en ze hebben meegenomen naar zijn appartement. Bij een huiszoeking is kinderporno gevonden. De Franse politie en justitie onderzoeken of de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse roeisters een zilveren medaille gewonnen in de dubbel vier. De vrouwen finishten na een eindsprint achter kampioen Duitsland. Polen haalde het brons. Sinds het begin van de Olympische Spelen hebben 31 Nederlanders in Rio de Janeiro aangifte gedaan van diefstal. Dat meldt de Nederlandse ambassade aan de NOS. In zeker één geval zijn daar wapens bij gebruikt, zegt ambassadeur Peters. Volgens hem zijn er vanwege de Olympische Spelen heel veel mensen in Rio die de stad niet kennen en die onwennig rondlopen. En dat zijn ideale slachtoffers. Het grondpersoneel van de KLM mag de komende weken niet staken. De rechter staat acties niet toe vanwege de grote vakantiedrukte en de huidige terreurdreiging. Bij een staking van het grondpersoneel zou een groot aantal passagiers en hun bagages stranden op Schiphol. KLM had een kort geding aangespannen tegen de FNV... omdat leden van de vakbond het werk wilden neerleggen. Ze wilden loonsverhoging en een betere CAO. Oekraïne heeft zijn troepen in het oosten en aan de grens met de Krim in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Oekraïense grenstroepen melden dat de Russen steeds meer militairen op de Krim samentrekken. Rusland lijfde de Krim twee jaar geleden in. Gisteren beschuldigde president Poetin Oekraïne van het beramen van terreurplannen om zo een nieuw conflict over de Krim uit te lokken. President Poroshenko noemde die beschuldiging absurd en cynisch. Hij ziet er een voorbereiding in van de Russen om meer Oekraïns gebied te veroveren.